Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit weet nog niet wanneer de Boeing 737 MAX-vliegtuigen weer mogen opstijgen. Wereldwijd staan sinds maart vrijwel alle toestellen van dat type aan de grond... nadat er in een half jaar twee dodelijke ongelukken waren gebeurd. In beide gevallen speelden softwareproblemen waarschijnlijk een rol. Boeing heeft nieuwe software ontwikkeld en getest... Maar het hoofd van de luchtvaartautoriteit zegt de update nog niet binnen te hebben gekregen... en het vliegverbod pas te willen opheffen als het de veiligheid kan garanderen... ongeacht hoe lang dat duurt. VVD-leider Mark Rutte en Thierry Baudet van Forum voor Democratie... hebben verschillende keren hard naar elkaar uitgehaald... in een één-op-één debat bij Pauw. Rutte noemde Baudet onder meer een knuffelaar en iemand die Nederland verzwakt. Baudet verweet Rutte meer een volger dan een leider te zijn iemand zonder moreel kompas. Het debat ging onder meer over migratie, de houding tegenover Rusland en de euro. Volgens Baudet kan Nederland zonder problemen uit de euro stappen. Rutte zei dat een vertrek uit de EU Nederland zou verzwakken. Tien Nederlandse IS-vrouwen die nu nog in Syrië zitten... worden niet vervolgd als zij Iraaks grondgebied betreden. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap genomen om de vrouwen in Nederland te kunnen berechten... De vrouwen moesten daarvoor naar het Nederlandse consulaat in Irak reizen... maar riskeerden de doodstraf als ze werden opgepakt. De Britse premier May staat onder toenemende druk van haar partijgenoten om af te treden. May's voorstel om haar brexit-deal opnieuw in stemming te brengen... is verkeerd gevallen bij veel conservatieven. Vooral haar belofte van een nieuw brexit-referendum... als haar deal deze keer wel genoeg steun krijgt... schoot bij veel van haar partijgenoten in het verkeerde keelgat. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en er ontstaat een mogelijke mistbank. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. De komende dagen droog met zon afgewisseld door stapelwolken...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 In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah Ik moest even rusten, ik ben geen machine Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken Mijn moeder die is trots op mij Bij mijn première stond een domme ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is op de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Acht, af, toe mijn jas. Vroeger trein, nu met BK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fuck de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen.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 di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento levando Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio questo panino fossero te, come se fossero te e io Dopo sentimento non mi scappano da casa Non ho in centro con la macchina del tempo Non li un attimo gli amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle piace più faccio schiaffo, faccio schiaffo, Con le onde, con il vento le